met Een flat in Heerenveen is deels ontruimd geweest... nadat bewoners onwel waren geworden door een vreemde lucht. Zeven mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Twee moesten naar de huisartsenpost. De brandweer zegt dat iemand op de zevende verdieping pepperspray had gespoten... waardoor mensen misselijk werden en pijnlijke ogen kregen. Ook de achtste etage werd ontruimd. Rond 1 uur s'nachts waren de getroffen verdiepingen schoongemaakt en konden de bewoners weer terug. Eén kamer blijft nog afgesloten. In de flat wonen topsporters, onder wie voetballers van Heerenveen. Vier kinderen zijn veroordeeld voor hun rol in de rellen in Scheveningen van 1 mei. Daar braken s'avonds ongeregeldheden uit na een oproep op sociale media om te komen vechten. Honderden jongeren kwamen samen, waarna inderdaad gevechten uitbraken. De tieners die nu zijn veroordeeld gooiden met spullen naar agenten en politieauto's. Het gaat om drie jongens van 15 en 16 jaar en een meisje van 14. Ze komen allemaal uit Zuid-Holland. De vier kregen werkstraffen tot 50 uur. De Amerikaanse Senaat heeft zoals verwacht ingestemd met een wetsvoorstel dat tijdelijke financiering van de overheid mogelijk maakt. Een kleine groep democratische senatoren stemde mee met de republikeinse meerderheid. Met de wet moet een einde komen aan de langste shutdown in de VS ooit. Het voorstel gaat nu naar het Huis van Afgevaardigden... waar de republikeinen ook een meerderheid hebben. Als president Trump de wet vervolgens tekent... kan de federale overheid weer open. Sinds 1 oktober krijgen ambtenaren geen loon... en zijn allerlei hulpprogramma's stilgevallen. Het weer. In het oosten en noordoosten valt af en toe een bui. Elders bewolkt, maar droog.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 when you get bored All we ever want is more A lot more than we had before So take me Let's I feel a tremble in my you don't mean it oh, yeah. You know you got me in the palm of your hand But I love those hands oh, yeah.